Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt laconiek gereageerd op het plan van de PVV om te onderzoeken wat terugkeer van de gulden kost. De PVV erkent dat het opgeven van de euro geld kost, maar op termijn levert het misschien wel meer op, denkt de PVV. Naar eigen zeggen schakelt de PVV een gerenommeerd internationaal bureau in voor het onderzoek. Mocht het opgeven van de euro voor Nederland aantrekkelijk zijn, dan wil de PVV daarover een referendum. VVD en PvdA vinden dat de PVV maar moet onderzoeken wat ze wil. D66 vraagt zich af waarom PVV daar de Wilders ook niet herinvoering onderzoekt van de Ducaat. Twee Utrechtse homoseksuelen die uit hun woonwijk werden weggepest beginnen een civiele rechtszaak tegen de gemeente Utrecht, de politie en het OM. Het stel vindt de geboden schadevergoeding van 35.000 euro te laag. De mannen hadden sinds 2009 last van een groep buurjongens die hun auto bekrasten en stenen door de ruit gooiden. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft laten weten, heeft toegegeven dat de gemeente te laat gereageerd heeft. De mannen eisen een schadevergoeding van 60.000 euro. De Italiaanse Senaat buigt zich vandaag over de begroting en de bezuinigingsplannen. Italië moet flink bezuinigen om niet in dezelfde positie te belanden als Griekenland. Italië moet bijna 60 miljard euro bezuinigen, verder moeten belastingen worden verhoogd en salarissen van ambtenaren worden bevroren. Als de Senaat en morgen ook het Huis van Afgevaardigden met de bezuinigingen instemmen, dan stapt premier Berlusconi op. Een leraar van de middelbare school uit Nieuwegein heeft een paar uur in de cel gezeten nadat een leerling aangifte tegen hem had gedaan wegens mishandeling. De man werd gisteren door de politie opgehaald en in afwachting van zijn verhoor in de cel gezet. De leerling was door de leraar beetgepakt en op de gang gezet. Dat gebeurde volgens de school nadat de jongen zeker tien keer was gevraagd het lokaal te verlaten.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 Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen knopen Lunetten en Venendaal. A27 Gorkum-Almere tussen de knooppunten Everdingen en Almere. En op de A30 Ede-Barneveld wordt gecontroleerd tussen knooppunt Maandenbroek en Barneveld.